Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het dodental van de natuurramp in Afghanistan is naar beneden bijgesteld. Er zijn tussen de 300 en 500 doden, heeft het Franse persbureau AFP van lokale autoriteiten gehoord. Kort na de aardverschuiving werd het aantal doden nog op 2100 geschat. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat er nog overlevenden worden gevonden. De hulp richt zich nu op de zeker 4000 mensen die hun huizen kwijt zijn. Door de aardverschuiving is een groot deel van een bergdorp in het noordoosten van Afghanistan weggespoeld. Een brandende berg matrassen veroorzaakt veel rookoverlast en stank in en rond Tilburg. De rook is tientallen kilometers verderop te zien. De berg matrassen, zo groot als een half voetbalveld, ligt op het terrein van een afvalverwerker in Tilburg. Volgens de brandweer duurt het zeker nog tot het begin van deze avond voordat het vuur onder controle is. De oorzaak is nog onbekend. De vrijlating van de zeven Europese waarnemers in Oekraïne is een stap in de goede richting, zegt de Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken. De OVSE-waarnemers werden acht dagen vastgehouden door pro-Russische activisten. Kerry vindt wel dat er meer moet gebeuren. Zo moet Rusland volgens hem zijn steun intrekken aan activisten die regeringsgebouwen bezetten. Kerry sprak vandaag telefonisch met zijn Russische collega Lavrov. Onder meer over de tientallen doden bij redden in de Oost-Oekraïnse stad Odessa. Een eliteschool in België is in opspraak geraakt omdat zes leerlingen tijdens een schoolreisje groepseks hebben gehad met een 16-jarige medeleerlingen. De jongens zijn van de school gestuurd. Volgens de omroep VRT had het meisje toestemming gegeven voor de groepseks, maar zij is niet geschorst. De school staat bekend als prestigieus. Ook koning Filip en prins Laurent hadden er les. Het weer veel zon, maar langs de noordkust wat meer wolken.